Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hela zijn tientallen mensen gewond geraakt bij demonstraties tegen president Maduro. Ruim 50 betogers zijn opgepakt. Zo'n 50.000 mensen zijn in de hoofdstad Caracas de straat opgegaan... om het aftreden te eisen van Maduro. Ze zijn boos omdat hij de populaire oppositieleider Capriles... een beroepsverbod heeft opgelegd... waardoor hij niet mee kan doen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Bij de betoging gingen demonstranten op de vuist met de politie. Die zetten traangas en rubberkogels in. Agenten werden bekogeld met stenen. Ook in andere steden in Venezuela waren demonstraties tegen Maduro. De VS stuurt een vliegdekschip naar Zuid-Korea... omdat het zich steeds meer zorgen maakt over de wapens van Noord-Korea. Dat land heeft de laatste tijd verschillende raketproeven gedaan... tot woede van de VS. Nou, ook gaat het regime van Kim Jong-un door met het ontwikkelen van kernwapens... wat in strijd is met internationale regels. In de Noorse hoofdstad Oslo is een bom gevonden en gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Er is iemand opgepakt. Volgens de politie had de bom niet veel schade kunnen aanrichten als die uit zichzelf was afgegaan. De politie in Noorwegen is extra alert na de aanslag eergisteren in buurland Zweden. In Stockholm reed een vrachtwagen in op mensen in een winkelstraat. Daarbij vielen vier doden. In Schiedam heeft een schipper van 83 gisteravond een kleuter gered die bijna was verdronken. Het jongetje van vijf was aan het spelen met een vriendje toen hij in het water van de jachthaven viel. De bejaarde man zag het gebeuren en wist hem aan boord van zijn boot te trekken. Omstanders hebben het jochie gereanimeerd tot de hulpdiensten er waren. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. Het weer, hier en daar mogelijk eerst nog een mistbank, maar de zon komt er ook al snel bij.